Ping met het NOS-journaal. In de Duitse stad Vulklingen is een politieagent met zijn eigen dienstwapen doodgeschoten door een overvaller. Dat gebeurde na een gewapende overval op een tankstation. Na de overval achtervolgden twee agenten de verdachte te voet. Tijdens een worsteling die ontstond greep de overvaller naar het dienstwapen en schoot meerdere keren. Een 34-jarige agent raakte zwaar gewond en overleed enige tijd later. De overvaller is aangehouden, Vulklingen ligt in het zuidwesten van Duitsland, vlakbij de grens met Frankrijk. Bij aanslagen op een politiehelikopter en een militaire vliegschool in Colombia... zijn zeker 18 mensen omgekomen en tientallen mensen gewond geraakt. De politiehelikopter was onderweg om een coca-plantage te vernietigen... en werd aangevallen met een drone waarna de helikopter neerstortte. Twaalf agenten kwamen daarbij om. Bij de vliegschool ontplofte een vrachtwagen vol explosieven met zes doden en meer dan 70 gewonden tot gevolg. De Colombiaanse president zegt dat oudleden van de voormalige guerrilla-beweging FARC achter de aanslagen zitten. Vier op de vijf mensen die omgekomen zijn in de oorlog in Gaza zijn burgers. De anderen zijn strijders van Hamas en islamitische jihad. Dat schrijven de Britse krant The Guardian en een Israëlisch-Palestijns platform... op basis van een geheime database van het Israëlische leger. De cijfers zijn niet onafhankelijk te verifiëren. De Amerikaanse president Trump hoeft waarschijnlijk geen boete te betalen voor financiële fraude. Het Hof van Beroep heeft een streep gezet door de boete van een half miljard dollar. Trump werd veroordeeld omdat hij jarenlang zou hebben gelogen over zijn vermogen... om zo minder rente te hoeven te betalen bij leningen. De openbaar aanklager gaat nog in beroep tegen de uitspraak. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het westen kans op een bui.